7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen af van goedkope vliegtickets. Ze pleiten voor een minimumprijs van 34 euro. De partijen willen zo voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen na de coronacrisis gaan stunten met de prijzen. Met steun van alle linkse oppositiepartijen maakt het plan kans van slagen. In Oostenrijk bestaat er al een minimumprijs voor vliegtickets. Die ligt daar op 40 euro. Het was een voorwaarde voor de staatssteun aan luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines. Touringcarbedrijven gaan vandaag protesteren tegen de coronamaatregelen. Ze willen met bussen langzaam over de rechte rijstrook van de A12 naar Den Haag rijden. De meeste touringcars zullen parkeren bij het ADO-stadion... waarna 40 bussen doortrekken naar het Malieveld. Door de anderhalve meter maatregel mogen er maar 12 tot 25 passagiers in een bus. De organisatie wil vergelijkbare regels als het openbaar vervoer en de luchtvaart. Noord-Korea stuurt militairen naar twee gedemilitariseerde zones op de grens met Zuid-Korea. Ook worden daar wachttorens gebouwd en komen er weer militaire oefeningen, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Het is al dagen onrustig in het grensgebied. Gisteren vernietigde Noord-Korea een ontmoetingsplek voor overleg met Zuid-Korea. Volgens het staatspersbureau is het huidige conflict veroorzaakt door Zuid-Korea... en kan het alleen worden opgelost als de juiste prijs wordt betaald. De Amerikaanse regering wil een boek van ex-veiligheidsadviseur John Bolton verbieden. Het boek dat dinsdag verschijnt zou volgens regeringsbronnen volstaan met geheime informatie die Bolton weigert te verwijderen. De publicatie is al twee keer uitgesteld. Volgens Boltons advocaat wil de regering Trump voorkomen... dat ongemakkelijke details over de chaos en de willekeur in het Witte Huis naar buiten komen. Volgens de New York Times, dat het manuscript inzag... beschrijft het boek hoe Trump militaire hulp aan Oekraïne beloofde... in ruil voor belastende informatie over Joe Biden. Het weer. In het noorden bewolkt en druilerig. In het zuiden zon en vanmiddag pittige regen- en onweersbuien. Tot zo'n 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden.